De eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar. De zanger is vanavond ook nog te zien in een extra uitzending van de talkshow Pau, Die begint om tien voor half elf op NPO 1. GroenLinks-leider Klaver zegt dat het tijd wordt voor een tweede kabinet Den Uyl. Hij vindt dat het meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis eindelijk een opvolger moet krijgen. In een toespraak bij de viering van het 30-jarig bestaan van GroenLinks zei Klaver dat een volgend kabinet zonder GroenLinks haast ondenkbaar is. Het motto van het kabinet Den Uyl, spreiding van kennis, macht en inkomen, is volgens Klaver ook een mooi motto voor dat nieuwe kabinet. Bij een explosie bij een toeristenbus in Egypte zijn zeker 16 mensen gewond geraakt. In de bus zaten vooral toeristen uit Zuid-Afrika. In de buurt van de piramides van Gizeh ontplofte vlakbij de bus waarschijnlijk een bermbom. Ramen werden uit de bus geblazen. In december kwamen bij een bomaanslag op een toeristenbus drie Vietnamezen en een lokale gids om het leven. Bij Excelsior is degradatie uit de eredivisie weer een stap dichterbij gekomen. In de play-offs verloor de Rotterdamse club met 2-1 van RKC Waalwijk. Woensdag bij de return moet Excelsior winnen om niet te degraderen. Tussen Coahead Eagles en FC Den Bosch is de strijd nog lang niet beslist. Het werd in Deventer 2-2 weer, met name in het binnenland komen buien voor... met kans op onweer en lokaal veel regen. In de kustgebieden kans op mist vanaf zee. Het is 12 graden aan zee tot 24 in het oosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen vooral in het noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan zee is het opnieuw koud, terwijl het in het binnenland 23 graden kan worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat tussen Breukelen en Apkoude een file met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en Badhoevedorp 20 minuten.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 Dit is de top 20 met Jesse Sprikkelman. Goeiedag, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe editie van De Top 20. Het komende uur mag ik ze weer voor je op rij zetten. De 20 beste hits van dit moment. Wat is de nummer 1? Wat is de nummer 13? Wat is de nummer 17? Je gaat het allemaal horen het komende uur. En eh, laten we eens even beginnen met luisteren wat vorige week allemaal in de top 3 stond. Deze stond op nummer 3. Little Six X en Billy Ray Cyrus en Old Town Road. Dit was de nummer 2. Kijk allemaal Daddy Yankee en op 1 stond deze. We could be more than just part-time lovers. Avicii was dat en SOS.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 Op nummer 19 staat een nieuw nummer. Ja, nou, je hoort het aan alles. Hè. De zon gaat schijnen en de zomerse klanken die komen uit de speakers. Nieuw van Louis Fonsi en Nicky Jam. Dat de Vuelta dus nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 19. Op nummer 18 staat een oude bekende. is eh, van Sam Smith, eh, Normani en Dancing with a Stranger. Veel mensen denken dat dit de doorbraak is van Normani, maar dat is absoluut niet waar. Ze komt uit de meidengroep Fifth Harmony, verschillende hitjes gehad hier in Nederland. En staat al een tijdje dus stabiel op nummer 18 in de top 20. Wat ook eh, nou ja, sinds een kleine maand stabiel staat in de lijst is Panic at the Disco, de nieuwste van ze. Komt van hun zesde studioalbum.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 Dat eh, moet ik het goed zeggen. Eh, dit zijn ook zomerse klanken, maar die is echt best wel gezakt. Alvaro alleen en Loca vorige week op nummer 6 en deze week 10 plaatsen gezakt op nummer 16 in de top 20. Dit zijn de top 20, de 20 beste hits van dit moment. We gaan even kijken wat op nummer 15 staat. Oh, Vijf plekken gezakt. Robert Hills en Speechless. Op nummer 14 staat Giant. Ah ja, blijft ook al een goed nummer en die staat ook al heel lang eh, stabiel in de lijst.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 We're One Direction. I am pink, I'm up. And we're Mix. 12. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say. I know's funny as heck. I'm just a giraffe once with a snack. Yeah. it's not a simulation. Huh. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful. And it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish. But these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution. We under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Hey. Respect what we built. Hey. Like, look at the internet. It's cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you have sex. Hey. And I heard women orgasms are better than dicho. Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together. Lil Dicky en Earth. En ja, we zijn de hitlijst, we zijn een muziekprogramma. Dus voor de vorm moet ik iedereen even opnoemen die iedereen hoort. Leonardo DiCaprio, Kevin Hart, Kanye West, Halsey, Zack Brown, Brandon Urie, Wiz Khalifa, Shawn Mendes, Charlie Puth, Sia, Miley Cyrus, Lil Jon, Rita Ora, Miguel, Katy Perry, Lil Jetsy, Ed Sheeran, Megan Trainer, <gasps> John Legend, Backstreet Boys en Psy. En volgens mij vergeet ik er dan zelfs nog een paar. Maar eh, ja, er werken een hele hoop celebrities mee. Eh, eh, Justin Bieber, Snoop Dogg, Ariana Grande, Halsey en Adam Levine. Die vergat ik nog. Ik wist dat het er geen, niet allemaal waren. 30 ehm, celebrities die werken mee aan het nieuwe nummer van Lil Dicky. Daarmee willen ze een beetje laten zien dat we goed moeten zijn voor de aarde. En dat ja, hebben ze goed voor elkaar gekregen. En het nummer is vooral zo goed om de videoclip. Die kan ik je natuurlijk niet laten horen via de radio. Dus hierbij een klein beetje huiswerk. Check hem even. Lil Dicky Earth. De videoclip op YouTube. Ehm, nummer 11 is voor Ellen Walker en Diamond Heart. En op nummer 10 staat ook een nieuw nummer deze week. Ja, Shawn is is druk bezig met het uitbrengen van nieuwe muziek. Hij heeft wat nieuws uitgebracht met Justin Bieber. Die staat niet in de lijst, maar wel deze If I Can't Have You. En op nummer 9 Suzanne Vreek, Als het avond is.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 seks, maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there. van Milan, Lucas, ook Bram, Thijs en Tim die sturen er wat over. Die vinden dit allemaal een goed nummer. Zeg, het is een van de beste nummers ooit gemaakt in Nederland. dat is wel uh, maar ja, oké, ik kan me er ergens wel in, in, vinden. Hij staat ook heel lang in eh, de lijst. Chris Cross Amsterdam en Maan en Hij is van mij. En daarvoor ook van Nederlandse bodem eh, is ook populair Suzanne Freek. En Als het avond is, dit is het op 20, de 20 beste hits van dit moment. Mijn naam is Jesse Sprikkelman en de lijst die wordt onder andere dus samengesteld door de mensen die ik net noemde en ook door jou. Je kan je mening geven via top 20nl Wat is jouw favoriete plaat? van dit moment. Wat vind je tof en wat moet echt op de radio komen? Dus op 20nl Verder stellen we de lijst ook samen door middel van downloads, streams en wat op alle radiozenders wordt gedraaid.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 Verschenen in april liet ze bij eh, Ellen DeGeneres al wat horen. En dat was dus dit nummer, Walk Me Home. En het is een gigantische hit. Het is van Pink voor je administratie. Het is een beetje aan de yo-yo in de top 20. Het heeft echt heel dicht bij de nummer 1 gestaan. Is toen weer helemaal naar boven gegaan. Nou, belandde vorige week op nummer 15. En zat nu weer terug op nummer 6. Dus mensen die zijn het dan weer wel aan het downloaden, dan weer niet aan het downloaden. Ja, dat is het mooie aan zo'n hitlijst. Je kan dat precies zien. Pink dus een Walk Me Home op nummer 6 in de top 20. Zometeen nummer 4, Mabel, Don't Call Me Up. Maar is nummer 5, dat is logisch, want eh, we doen het op volgorde.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 Dit is het op 20. We zijn aangekomen bij de top 3. En nog steeds op nummer 3 deze week. Vorige week ook al. En ik ben daar zo blij mee. Want ik ben zo fan van deze plaat. Ja, het is absoluut niet... Eh, hoe noem je dat? Niet een... Uh, goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Uh, fuck it. Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. En Old Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the road. I'm gonna ride till I can't no more.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 I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, can't nobody tell me nothing. my baby. You can go and ask me. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my boot.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 Objectief bedoelde ik. Ja, totaal niet objectief dat ik deze plaats zo loop te spammen en zo enthousiast over ben. Maar ja goed, ik vind hem gewoon heel erg goed. En dan mag ik dat wat mij betreft best wel roepen, toch?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 Dile a tus amigas que En Snow en Konkama blijft toch ook een fantastische plaat. En alleen maar fantastische platen hoor je hier in de enige echte top 20 voor Nederland en ook voor België. Want ook daar wordt het uitgezonden. De lijst wordt samengesteld door middel van onder andere jouw meningen. Dat is het mooie aan dit programma. Detop20.nl, dat is onze website, onze plek waar je eh, een berichtje kan sturen. Waar je kan appen naar de studio, appen naar de top 20. Dus wat wil je kwijt? Welk nummer vind je goed en welke moeten we absoluut gaan draaien? Hoe vaker die binnenkomt, hoe groter de kans is dat die meegenomen wordt in de lijst. Het is dus geen verzoeksprogramma, absoluut niet. Nee, het wordt gewoon gekeken van wat is populair op Spotify, eh, op eh, al die andere streamingsdiensten. Wat is populair bij de downloadplekken, wat is populair op de radio en wat is populair onder onze luisteraars. En er komt uiteindelijk één antwoord uit. Dat is natuurlijk de hele lijst, het 20 antwoorden eigenlijk, maar één antwoord dat echt populair is. En dat is de nummer 1 van deze week. En deze week is dat opnieuw Avicii en Hello Black. Dit is SOS. Hey. We're following some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in de top 20. Hey, I'm Avicii. Can you hear me SOS? Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed in a bag of blow. feel your love pulling me up from the under. to. 1 van deze week. De absolute nummer 1. Ook heel veel reacties via de website gehad. Wat een goede plaat is het ook. Het is een beetje laatste eerbetoon aan Avicii. Samen met Ello Black is hij dit SOS. Dit was de Top 20 voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe lijst. Je kan hem na lezen en naar luisteren via de top20.nl. En ik heb nog een paar keer groepen samengesteld door middel van streaming, airplays, downloads. En natuurlijk ook jouw mening via de top20.nl. En we eindigen natuurlijk traditiegetrouw met... Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen?